uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er wordt hevig gevochten om de kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne. Nabij de plaats Energodar. Volgens Oekraïne proberen Russische troepen de controle te krijgen over de kerncentrale. Bij de gevechten is een gebouw geraakt, waardoor brand uitbrak. Om wat voor soort gebouw het gaat is onduidelijk. Er waren berichten dat een van de zes reactoren geraakt is... Maar volgens de Oekraïense autoriteiten gaat het om een trainingscomplex. Volgens een woordvoerder werd de kerncentrale gericht beschoten... en er zouden raketten zijn afgevuurd. Brandweermensen kunnen het vuur niet blussen... omdat de Russen doorgaan met hun beschietingen. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft de Russische troepen opgeroepen... om daar onmiddellijk mee te stoppen. De kerncentrale van Zaporizhia is de grootste van Europa. Als die door de Russen wordt ingenomen, kunnen de gevolgen groot zijn... De nucleaire reactor levert naar schatting een vijfde van alle elektriciteit voor Oekraïne. Het Internationaal Atoomenergieagentschap houdt de situatie rond de centrale nauwlettend in de gaten... en overlegt met de Oekraïense autoriteiten. De regering Biden zal de komende tijd coulant zijn voor Oekraïners die nu in de VS zijn. Ze worden niet uitgezet en krijgen automatisch een werkvisum dat 18 maanden geldig blijft... schrijft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid... Ook de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst kondigde aan de komende tijd coulanter om te gaan met verblijfsaanvragen van Oekraïners. De Duitse bondskanselier Scholz heeft oud-bondskanselier Schreuder opgeroepen... om zijn bestuursfuncties bij de Russische energiereuzen Rosneft en Gazprom neer te leggen. Hij weigert vooralsnog om dat te doen. Enkele naaste medewerkers van Schreuder zijn daarom uit protest opgestapt. En de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund heeft Schreuder het erelidmaatschap ontnomen.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 zonder kleren de laatste tijd er met me aan de hand. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Wanneer het regent smeer ik me in met zonnebrand. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Bij de Chinees daar vraag ik om een pizza punt.